die aanstaande zaterdag nog een keer mogen optreden. Oekraïne is ook door. Dat land wordt gezien als grootste kanshebber om te winnen. De andere landen die door zijn zijn Armenië, Griekenland, IJsland, Litouwen, Moldavië, Noorwegen, Portugal en Zwitserland. De tweede halve finale is donderdag en dan treden er ook 18 landen op. Afgelopen avond waren het er 17. Maar het zouden er ook 18 zijn geweest als Rusland niet was uitgesloten vanwege de oorlog. Op steeds meer plaatsen in Nederland worden maatregelen getroffen vanwege het aanhoudende regentekort. Daarom wordt volgens Rijkswaterstaat in veel gebieden extra water vastgehouden en worden waterstanden verhoogd. Zo krijgt het meer extra water uit het Markermeer om te voorkomen dat het waterpeil te ver zakt. En het volkenrak Zoommeer bij Tolen is extra doorgespoeld om verzilting te voorkomen. Vooral in het zuiden van Nederland is de verdroging van de bodem goed merkbaar. De Amerikaanse president Biden wil een einde maken aan zogenoemde ghost guns. Dat zijn wapens die mensen thuis in elkaar sleutelen aan de hand van een bouwpakket dat makkelijk online te bestellen is. Met een nieuwe wet wil Biden ervoor zorgen dat dat soort wapens geregistreerd worden. De eerste president van een onafhankelijk Oekraïne, Leonid Kravchuk, is overleden. Dat heeft de burgemeester van Kiev, Klitschko, bekendgemaakt. Kravchuk was tussen 1991 en 1994 president en was lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Botik van de Zandschulp is in het Masters-toernooi in Rome in de tweede ronde gestrand. Casper Ruud won in drie sets van de Nederlander. De Noor staat 10 op de wereldranglijst. Van de Zandschulp staat op plaats 32. Eerder dit jaar en vorig jaar wist hij nog wel te winnen van Ruud. Het weer, vannacht gaat op 12.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 Made my heart whole. I've given up on romance. Then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what diamond. You've been trying to tell me for the longest time. And before you break my heart in two, there's something.